3 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Vallen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. meisje viel uit de attractie Beach Party. Een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe ze uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen met beugels vast. Twee aanvallen in de Nigeriaanse stad Maiduguri hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Bij een moskee blies een man zichzelf op legde de aanslag op het moment dat veel mensen zich klaarmaakten voor het middaggebed. Er vielen 16 doden. Bij een aanval met mortiergranaten werden eerder op de dag al zeker 13 mensen gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Waarschijnlijk was het het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Het zonnevliegtuig Solar Impulse is begonnen aan de oversteek over de Grote Oceaan. Het is de moeilijkste etappe voor het vliegtuig dat puur op zonne-energie een reis om de wereld maakt. De piloot is opgestegen in de Chinese stad Nanjing en hoopt over zes dagen aan te komen op Hawaii. Tijdens de overtocht kan hij slechts hazelslaapjes van zo'n 20 minuten maken. De Solar Impulse vertrok in maart vanuit Abu Dhabi en maakt verschillende stops. De Zwitserse bedenkers van het zonnevliegtuig willen met de reis nieuwe technologieën promoten die het milieu niet belasten. Zo'n 7000 mensen hebben afgelopen dag hun huid laten onderzoeken tijdens de Nationale Huidkankerdag. Meer dan 200 dermatologen deden daaraan mee. Het is niet bekend hoeveel mensen moeten terugkomen voor verder onderzoek. Vorig jaar werden tijdens de speciale dag 70 melanomen ontdekt, de meest agressieve vorm van huidkanker. Het weer overal droog met wolken en opklaringen.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 Forgotten priority. Don't need a hammer to break the Life is just a roll of a dime. En dan, uh, het is zo snel gegaan de hele nacht. Het is ongelooflijk, zo begonnen we. En zo moet ik al zeggen dat we aan onze eh, laatste voorstelling toe zijn. Onze laatste band, de band Baptist. Maar liefst eh, in het jaar 2012, 2013 niet alleen winnaar van de Rob Akda Award... maar ook nog eens publiekwinnaar dubbel op. Hoe krijg je het voor elkaar? Het is een, eh, een formatie die eh, elektronica en dance speelt. Ze zijn afkomstig uit Haarlem. Eh, en de formatie bestaat, voor zover ik even kan zien, uit Matthijs Koster, Dimitri Opstal... En meer namen heb ik niet tot mijn beschikking. Ik heb Marcus naast me zitten, die kijk ik even vragend aan. Ze werken nog samen met andere artiesten. Maar dat kan ook wisselen. Oké, dus, eh, ja, oké, dus het, het, het zijn eigenlijk een gelegenheidsformatie af en toe? Want ik dacht dat ze met z'n drieën waren namelijk. Eh, ze zijn standaard met z'n tweeën, zover ik weet. Ja? En eh, ze werken ook samen met andere artiesten. Nou, heel bijzonder. Dus we gaan het zien. Ja, en horen. Jij gaat het zien en de luisteraars thuis gaan het horen. En dan ben ik over een half uurtje ongeveer weer bij u terug. En dan eh, gaan we de avond of de nacht afsluiten. Maar eerst nog even lekker luisteren naar Baptist. da da da da Next Dank jullie wel. is een remix van Low Edic Sound System. Hij was dit jaar tweede met Rob worden. Hij is heel erg vet. Jezus mensen, wat een volle bak hier. Oké, oké. Hoe gaat ie? We hebben nog maar twee nummers. Eentje kennen jullie al. Maar die spelen we nu nog niet. Was dat leuk? Ah. Oké, okay, nog eentje dan. beste mensen. We gaan eh, met de klanken van Baptist alvast afscheid van u nemen. Het was een eh, ontzettend bijzondere avond, deze 20ste editie, festivaleditie van het Rob Acta Awards Festival. We hebben kunnen luisteren naar Bunch on a Breakout, Krakers Eiland en de Locomotives, The Sirens, Schizoid Lloyd, Zero Gravity, Beat Cream, Good Meat, Cold Nevada, Stuurboord Bakkerbaard, Ethereal, Trenchcoat, Cheesy, Danica, Starfish, Solid Rocket Boosters, Pagotini, The Tabascos, Field of Steel, The Legs, en op de achtergrond horen we nu nog de laatste klanken van Baptist. Het is voor mij de gelegenheid om eh, mijn dank uit te spreken naar alle medewerkers van het patronaat die ons eh, zo vriendelijk helpen, hebben geholpen, een mooie plek voor ons hebben ingericht en eh, die ons van alles hebben laten genieten. Oh. Ons, eh, ik zie, hij zegt ook dank jullie wel op de achtergrond. <laughs> Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar het eh, team van eh, CFM Zandvoort. Sander Doudij voor de techniek. Marcus van Dam ook techniek en het hele verhaal georganiseerd. Jaap Koper voor zijn interviews en ook de organisatie. En eh, ik heb de grote eer gehad om hier ook aan deel te mogen nemen. En ja, mensen, u weet het, ZFM, ze proberen er altijd bij te zijn. En vanavond is het weer gelukt. Een prachtige live registratie van het Rob Acta Award Festival. Ik wens u nog een fijne nacht nou? en slaap lekker nou? strakjes. Did you ever wonder about the world and the way we live? All oh, the pieces of the puzzle, they don't seem to fit. The play seems okay, cause the actors are paid. Pull the curtain away and reveal the real stage. One in every seven people on the planet doesn't have enough to eat, but somehow we just choose not to see. Try to keep it in perspective, saving all the unprotected. Still, the people are neglected. We are all connected, said hey. You were free since the day that you came won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Whoa, -oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Whoa, -oh. and oh my God blood is what I can see through the fog. Got my own problems to be thinking of. Yo, I am lost. I don't even sweat it. Uh, trust me, I get it. I'm not saying you should change the direction that you're headed for. Just asking you if you want to look into how things are going and if we're really flowing with the population growing and the people more unknowing. Will this be our fate? Will we all just be slaves? I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Oh, oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Oh, oh it's time to see the world in a different light. We've gone way past survival, yeah, so we have thrived. We got to see the world through alien eyes. Zoom out a little bit and take a look at our lives. Is that, that way we can see all the beauty, the mountains and the seas, and all those creatures running free. But the smartest of them all is living in captivity. Yo, oh, something's going really wrong, and it's not even funny. Said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be. Oh, oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Oh, oh. But I can see the sunshine. The sunshine. I can see the sunshine sunshine I can see the sunshine The sunshine The sunshine The sunshine I can see the sunshine The sunshine Hello, how are you? I'm getting older and I need someone to talk to. Do you think it's strange that we get older every day? I don't even know what I'm doing here and the clock just ticks away. Yes, I'm afraid that I won't find my way end up an old man who wishes he'd done differently and no way. Oh, tell me it's not too late. Surely there is someone in this world who might relate to me. I said, uh, Another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast. Everybody's getting older. Another year has passed, all those memories locked inside my head, but it's sad. Cause I'll never see them again, no, no And maybe it takes just a little bit more time To realize that you're living now And my body, my body will change but that's okay, cause women say that men get beautiful with age. Well, I pray that I can keep up with society. Unlike all those old folks today, they don't understand technology, but that's okay. Yeah, I'm not gonna be that way. Sitting in my own built house right next to the beautiful sea, I'll be happy. Oh, I'll be happy as hell. A smiling old man with a couple of stories to tell, so I sang. Another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast, everybody's getting older. Another year has passed, all those memories locked inside my head, but it's sad, cause I'll never see them again, no, no. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And talking to you, well, I kind of realize that it's not so bad getting old and wise. I guess that's our main quality in life, being able to die.